Eefje kunnen met het NOS-journaal. Op Puerto Rico komt een... Er zijn 5000 hulpverleners op het eiland... maar die kunnen zich moeilijk verplaatsen... doordat veel wegen onbegaanbaar zijn. Het wordt een lang en frustrerend proces... zegt de instantie die de hulpverlening coördineert. Veel mensen op Puerto Rico zitten zonder drinkwater, elektriciteit en brandstof. Ook ligt het telefoon- en internetverkeer grotendeels plat. De Noord-Koreaanse minister Ri van Buitenlandse Zaken heeft uitgehaald naar president Trump. In de algemene vergadering van de VN noemde niet Trump een geestelijk gestoorde man met grootheidswaan. Ri dreigde dat Noord-Korea tot medogeloze actie overgaat als de VS zijn land bedreigt. Kort voor de toespraak liet de Amerikaanse luchtmacht een staaltje machtsvertoon zien. Bommenwerpers en jachtvliegtuigen vlogen vlak langs de Noord-Koreaanse kust. De Amerikaanse soulzanger Charles Bradley is overleden. Hij trad een groot deel van zijn leven op als James Brown-imitator... totdat hij op zijn 62ste doorbrak met zijn eigen muziek. No Time for Dreaming kwam uit in 2011... en werd door Rolling Stone uitgeroepen tot een van de 50 beste albums van dat jaar. Vorig jaar stond Bradley nog op het North Sea Jazz Festival. In december zou hij weer naar Nederland komen. Vorig jaar werd kanker bij de zanger ontdekt... Charles Bradley is 68 jaar geworden. Wielrenster Chantal Blaak heeft in Noorwegen de wereldtitel op de weg veroverd. Halverwege de koers was ze nog betrokken bij een valpartij, maar ze herstelde zich snel. Op 8 kilometer van de finish demareerde ze uit een groep van zeven renners. Ze reed solo over de finish. Het is de derde gouden medaille voor Nederland op het WK wielrennen... na de wereldtitels voor Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin op de individuele tijdrit. Het weer droog met brede opklaringen. Het koelt vannacht af tot een graad of 4 en er is kans op dichte mist. In de loop van de ochtend zonnig, maar in het oosten wat stapelwolken.